uur. van der Linde met het NOS-journaal. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam verlaten de campus op het Science Park. De afgelopen avond wilden ze op het terrein overnachten, maar de universiteit stond dat niet toe. Na een gesprek met burgemeester Halsema vertrekken de demonstranten uit eigen beweging. De mobiele eenheid hoefde niet ingezet te worden. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht. Er wordt aangifte gedaan. De demonstranten willen dat alle banden met Israëlische organisaties worden verbroken vanwege de oorlog in Gaza. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat-premier Schoof zei dat maandagavond... na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg. Het ging onder meer over de zwaarte van functies... en de balans tussen privé en werk. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer. Vandaag gaan de besprekingen verder. Schoof wilde niet zeggen of het ook ging over eerdere uitspraken van Marjolein Faber... beoogd PVV-minister voor Migratie. De VN-hulporganisatie UNRWA krijgt bijna 9 miljoen euro extra van Noorwegen. Dat geld komt bovenop de 24 miljoen die Noorwegen al had beloofd. UNRWA is verantwoordelijk voor onderwijs, onderdak en humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Noorwegen is extra hulp hard nodig. Veel donorlanden zetten de hulp tijdelijk stop nadat Israël UNRWA beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 7 oktober. De Britse danceproducer Paul Spencer is overleden. Hij was beter bekend als Dario G. Eind jaren 90 had hij hits met Sunshine en later Carnaval de Paris... dat groot werd door het WK-voetbal van 1998. Dario G bestond aanvankelijk uit drie leden... maar later trad Spencer solo op onder deze artiestennaam.